Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De verzakking van Wintrum in Heerlen is veroorzaakt door de mijnbouw uit de jaren 50. Daardoor zijn breuken in de grondlaag ontstaan... die ertoe leidden dat zand en grondwater wegspoelden... blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Eigenaren. Volgens de onderzoekers was er niemand in gevaar. Het winkelcentrum werd deels gesloopt omdat het op instorten stond... De particuliere school Anjus D in Valkenswaard, die in opspraak raakte door een ontuchtzaak, gaat definitief dicht. Dat heeft de gemeente gehoord van de schoolleiding. De school is nu nog dicht, maar maandag kunnen de leerlingen er tot de kerstvakantie weer naartoe. Vorige maand werd de directeur van 48 van de school opgepakt voor ontucht met een leerling. Anjus D is een kleine particuliere school voor kwetsbare kinderen van 8 tot 18 jaar. Het grootste pensioenfonds, ABP, reageert afwijzend op het werkgeversplan... om banken en pensioenen substantieel te laten beleggen in woninghypotheken. De werkgeversorganisatie VNO-NCW wil met de beleggingen door pensioenfondsen... de impasse in de bouw en op de woningmarkt doorbreken. Volgens een woordvoerder kiest ABP voor een bepaalde mix in het beleggingsbeleid... om risico's te spreiden en voor een zo hoog en veilig mogelijk pensioen. Bij een grenspost tussen Israël en Gaza is een Palestijn doodgeschoten. De man liep met een groep jongeren de bufferzone bij de grens in. Die strook van 300 meter rond de grens is verboden terrein. Israëlische militairen openden daarom het vuur. Een woordvoerder van Hamas heeft gezegd dat Israël het bestand dat woensdag werd gesloten... heeft geschonden door het vuur te openen. Hamas gaat de kwestie aankaarten bij Egypte... dat bemiddelde in de onderhandelingen over een staakt het vuren. Het weer, het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en zo'n 8 graden. Ook morgen bewolkt, af en toe regen en opnieuw een graad of 8. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en Eembrugge dicht. Heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. Inmiddels staat tussen Naarden en de afrit Soest 4 kilometer file. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden vanaf knopende Eemnes over Hilversum via de A27 en de A28. Richting Amsterdam staat tussen Hoevelaken en Alfred Soest 10 kilometer. De A2 Amsterdam richting Utrecht is voorlopig bij het knooppunt Amstel dicht.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 Müsken ja, wie ist das noch mit? Statter jetzt in der Kran. Dann bin Want ik nog niet zo lang in dit land. Want die Hollandse taal, die is echt niet normaal. En dan ook nog belasting, eh, die ik altijd betaal. En verdien ik wat bij, ja dan ben ik altijd heel blij. Maar de deur waar er ook want die dan bij mij. Goedemiddag meneer, hier wat ik dan weer. U pleegt weer het fraude, dit is al de zoveelste keer. Ik zeg, ik weet echt van niks hoor. U heeft echt verkeerde persoon. Want ik krijg van die hak echt altijd keurig mijn lot. Maar die Hollandse taal, oh echt waar, die is echt niet normaal. En dan ook nog belasting. Die ik echt altijd betaal. En verdien ik iets bij? Oh, dan ik echt altijd zo blij. Maar ja, die deur ook, hè? Want die belt dan bij mij. Want daar is hij weer, hè? Ja, goedemiddag, meneer. Heeft u nou nog steeds niks geleerd? Dat is toch uw Ferrari? Die u daar verderop heeft geparkeerd. Eh, ja, die klopt. Ja, dus? Wat wil u nou, hè? Moet ik soms met de bus? Die was gewoon een cadeautje van Fatima mijn zus. Maar die Hollandse taal, ik vind hem echt niet normaal. En dan ook nog belasting, die ik echt altijd betaal. En verdien ik iets bij? Oh, dan ben ik echt altijd zo blij. Maar die deur waren er ook hoor, echt waar. Want dan die was altijd bij mij. ik helemaal niks, echt waar. Je hebt altijd hetzelfde liedje. Hè? Als je zeg maar je links of rechts, hè? ik heb een beetje handig man. Ik zeg maar linker en rechterhand, dus je gaat in een klusje. Dan ding dong, die van die man die staat weer bij mij aan de deur. Hè? Altijd hetzelfde liedje. Echt waar. Volgende keer ik heb die man rotschap wegwezen uit mijn tuin. Ga wat is dat? Echt waar. Je mag tegenwoordig je mag niks meer in. Maar ik kan zeggen, tot ziens allemaal. Dit was Ali Sharam. tienermeisjes hè, van tegenwoordig. Ja, ja, One Direction. En uh, de tienermeisjes, ja, die krijgen daar eh, speciale gevoelens bij, hoor, bij die jongetjes. Ja, ik, ga niet, ik zal niet in details treden, nee, dat doe ik Tweede, meneer, wilt u niet zo'n herrie maken? De microfoon staat open. Een beetje herrie zitten maken hier, dat kan toch allemaal niet. Wat is dat nou voor onprofessioneel gedrag, meneer? Dat kan toch allemaal niet? Nou ja. Het is Neil Diamond. Nelis Diamant uit Permanent komt hier.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 Dat is iets anders dan whisky on the Rocks. Of eh, weet ik veel. Eh, gin on the Rocks. Eh, nee, Love on the Rocks. Dat is heel wat anders. Dat is liefde met ijsblokjes. Ja, <clears throat> toch? Ja. ja <laughs> Liefde met ijsblokjes. Liefde, liefde met ijsblokjes. Ja, vind ik wel. Beetje kinky, maar het kan. De vinyljaren eindejaars top 20. Uitzending 19 december tussen 2 en 5 op ZFM Zandvoort. Joh, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen?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 Uh, waaronder ook Zandvoort. En afgelopen gisteren is hij dus in alle bioscopen te zien geweest. Of is hij gaan draaien. En het zal wel weer een kaskraker worden. Daar, ben ik helemaal niet bang voor. Want het is een, het schijnt een fantastische film te zijn. I was still single and life was great. I held this job as a traveling salesman that kept me moving from state to state. Well, I'm standing on the corner of Lafayette, state of Louisiana, wondering where a city boy could go to get a little conversation, drink a little red wine, catch a little bit of those Cajun girls dancing the Zydeco. prayer book, sweet as an apple on Christmas Day. I said, Good gracious, can this be my luck? If that's my prayer book, Lord, let us pray. Well, I'm standing on a corner of Lafayette, state of Louisiana, wondering what a city boy could do to get her in a conversation, maybe drink lived engineer, the king of the bayou. That's why. Well, that was your mother, that was your father. Before you was born, dude, when life was great. And you are the burden of my generation. I sure do love you. let's get that straight. Well, I'm standing on the corner of Lafayette, across the street from the public, heading down to the Lone Star Cafe. Maybe get a little conversation, drink a little red wine, standing in the shadow of Clifton Chenier, dancing the night away. Paul Simon natuurlijk. Van die prachtige plaats Graceland uit 1986. Eh, onze 1986 onze al drie dagen lang. En dat houden we zo vol. Paul Simon dus. Geweldig. En het liedje wat we draaiden, dat heette That Was Your Mother. Nou, dan weet je dat ook maar weer. Hè? dat het je moeder was. Heel gezellig. Jawel, hop. Dit is Neil Young. Van het eh, prachtige album Harvest. En daarvan draaien we Heart of Gold. heeft een fantastisch album. Eh, Harvest van Neil Young. Uh, 72, 73, zo'n beetje daaromtrent zat hij. Uh, die gegevens heb ik niet exact bij de hand natuurlijk. Maar goed, dat zult u niet erg vinden. Eh, het liedje heet in ieder geval Heart of Gold. En u kunt natuurlijk, we hebben het al laten horen, kunt u, u kunt stemmen. We hebben, nu, we hebben hier een hoog bezoek namens, dus ik ga het nog een keer vertellen. Dan gaan zij misschien ook stemmen op onze vinyljaren top 20. Ja, dat kan allemaal. U kunt stemmen tot en met 15 december. Eh, op uh, En dan kunt u lekker stemmen uit een hele lange lijst van allemaal LP's die we gedraaid hebben dit, eh, dit jaar. En dan gaan we op 19 eh, december gaan we dat uitzenden. Van 2 tot 5. We pikken er een uur bij. Want normaal hebben we maar twee uur, maar we jatten gewoon een uur erbij. Ja, dat doen we, kan ik nou dus zo zeggen. Het bestuur zit hier toch. Dus dan kan ik het rustig vertellen dat we gewoon een uur erbij jatten. Dat doen we gewoon. Niet waar? En je weet het, u moet gewoon allemaal lekker stemmen. Want als je wint... dan heb je echte vrienden. kijkt vooruit, ziet niets. Hij denkt niet na, hij fietst. Al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd, ik win. Nooit meer alleen. Nooit meer half naakt voorbij, de jury op rij. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is Miss Nederland. nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint nooit meer eenzaam, zolang je wint. Al ben je nog zo moe, ze komen naar je toe. Of je nu slaapt of eet, of half aangekleed. Een feest is nooit een feest als jij niet mooie in hoor. Ja, er ja er prachtige plaat in zelfs. Dus eh, dat moet je wel stellen. Goed, oké. nou, dat hebben we ook weer geregeld. Dan krijgen we nu de agenda. Nou, vertel, wat heb je allemaal voor ons? Nou. Nou, oh, waar is dat? <laughs> ja, dat was het. Oh, <laughs> eh, eh, in het museum wordt morgen door burgemeester Niek Meijer een Sinterklaas verhaal vertelt. En eh, ook kunnen alle kinderen die komen luisteren hun schoen zetten. En dat begint om drie uur. En voor kinderen is het gratis. Volwassenen betalen 2,25. Dan ook op zaterdagmiddag in Theater de Krocht. Uh, de Sinterklaasvoorstelling Sinterklaas en de lachende professor. En dat begint ook om drie uur. <laughs> Dan morgenavond bij Beach Club Take 5. Een optreden van Voice of Holland kandidaat Mariette van der Brand. En dat begint om 7 uur. Dan morgenavond ook bij Café Oomstee voor de liefhebbers van karaoke. Dan kun je meedoen vanaf 9 uur. En zondag 25 november is dat is er een grote winterse jaarmarkt door het hele centrum heen. Dus ehm, ja, allerlei winterse tafereeltjes en zo. En ik denk dat het een beetje een combinatie is met een, een soort kerstmarkt of zo. Ja. Dus eh, ik neem aan ook wat proeverijtjes en zo. Dus dat is altijd wel moeite waard. En dat, dat eh, is, hè? Ja, nou voor alsnog lijkt het eh, zondag wel de beste dag te worden qua drogen. En het is eh, van 10 tot 4. En desnoods een beetje paraplu. Het is toch gezellig? Ach, maar ja, kun je Ja, toch? Nou, dat was het. Dat was het. Ja. Nou, mooi. Dan gaan we eh, wat doen. Nee? Dan gaan we weer muziek draaien. musical Hair. En het heet Good Morning Starshine. De zanger was Oliver. En dat was een van de velen die eh, ja, eh, toen de musical Hair in 68 eh, uitkwam... grote hits hebben gehad. En er zijn er nogal wat. Hè? Fifty Mansion met bijvoorbeeld Aquarius. We hadden, in Nederland hadden we Bojura met Frank Mills. Ook zo'n prachtig liedje. Hair hadden we nog. Zen, een Nederlandse band. Die deed, die deed de titelsong. En deze Oliver die deed dus inderdaad het prachtige nummer. Good Morning Starshine. We gaan weer even naar de huidige tijd, dames en heren. Nummer kwam drie op drie binnen in de, in de eh, mega top 50. En stoten de week daarna gelijk.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 Nee, ik denk niet dat ik daar toch nog een keer in trap. Hè. Dat gebeurt niet meer. Nee, ja, er zit stilte in die platen. Die dan, vergeet je microfoon open te zetten. Nou, dat is helemaal niet waar. Vergeet het helemaal niet. We laten u gewoon even genieten van die stilte. ben af en toe maar even weggegaan, want het was zo verschrikkelijk hard. Eh, ik ben gewoon af en toe maar even de foyer ingelopen. En dan kon ik het op een mooie manier horen. En ik stond bij de bar een biertje te halen. Komt er een Duits joch op me af. Begint tegen mij een Duits te lullen. Weet ik veel, ik spreek geen Duits. Dus daarom kom ik er ook nooit in in zijn antwoord natuurlijk. Ik spreek geen Duits. Maar... Ehm, die brood mij een biertje aan. Hij zegt, ik vind het fantastisch, een oude lul, als jij naar zo'n concert komt kijken. <laughs> Nou oké, dat was dus heel gezellig. Dus ik kreeg een heerlijk biertje. <laughs> Eh, ik ga nu een heel mooi stuk muziek draaien, dames en heren. Dat is echt heel mooi. Was het eh, een gek concert, eh, Ruud? Ja, dat was het wel. Maar ik ga een, een, heel mooi stuk muziek draaien van een ander concert. Dat is live opgenomen in Denemarken. En dit, die moet je maar eens goed naar luisteren. Dit is, dit is echt een versie van Whiter Shade of Pale zoals je hem nog nooit gehoord hebt. Zo verschrikkelijk mooi. Eh, live met het Deens Festival Orchestra and Choir. Dus het Deens Festival Orkest en Choir. Opgenomen in een tuin, gewoon ergens in de open lucht... bij een heel mooi kasteeltje in, in, in, in Denemarken. Gary Brooker natuurlijk, de, de frontman van Procol En nou moet u maar eens luisteren hoe mooi dit is. Ah, kippenvel. Dit is echt kippenvel. Eh, dit is, zo mooi. Dit, is eh, vreselijk oh. mooi. Eh, dus de, DVD, voor de mensen die, die, nu onder de indruk zijn en dit graag weer hebben willen, dat kan natuurlijk. de DVD heet Procol Harum in Concert. En het is, het is een DVD uit 2006, dus het is niet helemaal actueel, maar wel vreselijk mooi. En het is dus Procol Harum samen met de Danish Festival Orchestra en Choir. En het is echt, de, de DVD klinkt nog 80 keer mooier dan, dan wat u hier op de radio hoort. Er is trouwens ook gewoon gewoon cd van, maar er staan iets minder nummers op. Dus ik, ik raad u echt de dvd aan, want het is echt geweldig.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 Ja, ja voor deze week wel. Ja. ja. Maandag zijn we er wel Maandag zijn we er weer hoor. Ja. Kijk Ik zet even een microfoon op, dan hoort u het applaus beter. Eh, Handtekeningen na de uitzending. Het was uh, Zandvoort Vrijdag, jongens. We hadden ook bezoek vandaag. Sinterklaas, Zwarte Piet. Uh, <clears throat> Albert-Jan Vos, Pascal van Beek, uh, Pieter Jouwstra. Nou, ze waren er allemaal. Het was druk. Ja, ja wel gezellig. Maar dat ze, dat ze nou op gebak tracteren, nou mooi niet, hè. Ja. Maar niet uit, jongens. We gaan er vandoor. Uh, we gaan de regen weer in. Eh, we moeten vanavond eventjes gezellig andere dingen doen. Ja. Mocht u van smartlappen houden, dan hebt u zondag in eh, Beverwijk zijn, in Café de Rode Haan. Eh, een smartlappenfestival, nou, dat, wordt dat wordt tranen trekken. En dat wordt ook, wordt ook nog gezellig. Ja. Angela, jij bedankt voor de redactie en de presentatie en eh, wat iets meer zei. Uiteraard, graag gedaan. Oké, okay, dankjewel.